Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is een nieuwe demonstratie aangekondigd bij de Universiteit van Amsterdam. Studenten en docenten willen over een uurtje actie voeren op de plek waar dat gisteren ook al gebeurde. Pro-Palestijnse demonstranten zitten toen een tentenkamp op naast een campus in het centrum van Amsterdam. Omdat ze willen dat de Unie alle banden met Israël verbreekt. Vannacht werd dat kamp door de politie ontruimd. 140 mensen werden daarbij opgepakt. En de UvA is vandaag wel gewoon open en dat voelt voor deze studenten toch anders dan anders. Het was gisteravond ook wel een beetje afwachten. Zouden ze eh, deze ochtend weer staan? Nog steeds staan. En eh, nou, duidelijk niet meer. Ja, het ziet er treurig uit inderdaad. Eh, ik weet niet, ik hoop dat ze in ieder geval wel bereikt hebben wat ze wilden. Aandacht, en dat eh, is er nu wel. Twee vrouwen die van terrorisme worden verdacht... zijn met hun twee kinderen vanuit Syrië overgebracht naar Nederland. Dat heeft het kabinet verteld aan de Tweede Kamer. Toen ze hier aankwamen zijn ze meteen opgepakt. De kinderen zijn overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Waar de vrouwen precies van worden verdacht, dat weten we niet. De Oekraïense geheime dienst zegt twee agenten te hebben opgepakt... die een aanslag op president Zelensky wilden plegen. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat door Rusland werd aangestuurd. Zelensky is volgens Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie... al meerdere keren het doelwit geweest van moordaanslagen. En de Aziatische tijgermug duikt steeds vaker op in Nederland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is daarom op een record aantal plekken begonnen met het bestrijden van het beestje. Het is heel belangrijk omdat het een ontzettend vervelend uh, rotmugje is. Dat je overdag uh, behoorlijk het leven zuur maakt. En daarbij komt dat als die grote populaties vormt in Nederland... dat we hem dan niet meer weg kunnen krijgen... en dat er dan ook een risico ontstaat op eh, ziekteoverdracht. Dus tropische virussen die hier nu niet kunnen voorkomen... die kunnen dan, eh, eh, als die terugkomen met reizigers... verspreid worden door die tijgermug. Ja, het gaat om 27 plekken waar de tijgermug vorig jaar is gezien hier in Nederland... waar nu ook extra controles zijn. In landen waar het beestje veel voorkomt... kan die infectieziektes zoals knokkelkoorts overdragen. Hier in Nederland is die kans wel heel klein, zegt het RIVM. Het weer dan nog. De rest van de dag is het overal droog en is er veel zon bij een graad of 17 langs de kust tot 20 graden in het binnenland. En morgen wordt precies weer zo'n dagje. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer in onze regio nog op de 2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. 10 minuten vertraging voor knooppunt Amstel. En op de 9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij in Stadshart.